Het is alleen niet gelukt om de relatie te normaliseren. Daarom heeft Nederland zijn ambassadeur teruggetrokken, zei Zelstra. Een Britse rechter heeft besloten dat het arrestatiebevel tegen Wikileaks-oprichter Julian Assange van kracht blijft. Assange werd in 2012 op verzoek van Zweden in Groot-Brittannië opgepakt voor de verkrachting van twee vrouwen. Toen hij tijdelijk was vrijgelaten vluchtte hij naar de ambassade van Ecuador in Londen, waar hij sindsdien in ballingschap leeft. Zweden heeft de aanklacht intussen laten vallen. Het ziet er naar uit dat een meerderheid van de Eerste Kamer duidelijker wil vastleggen dat nabestaanden een doorslaggevende stem krijgen bij orgaandonatie. Kern van het D66-voorstel is dat mensen die niet reageren op de vraag of ze orgaandonor willen worden, toch als donor worden geregistreerd. Volgens Kamerlid Dijkstra hebben nabestaanden in feite het laatste woord. Partijen in de Eerste Kamer willen dat zwart op wit. De uitbraak van het norovirus bij het Olympisch dorp in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang heeft geen gevolgen voor het Nederlandse team. Het besmettelijke virus is onder beveiligers buiten het dorp uitgebroken. Tientallen van hen zijn opgenomen in het ziekenhuis met diarree en braakverschijnselen. Volgens de arts van NOC-NSF is er geen reden om extra maatregelen te nemen. Nu het een paar dagen vriest, komt de politie met een waarschuwing. Wie het ijs niet van zijn autoruiten en spiegels krabt, kan een boete krijgen van een kleine 400 euro. Onvoldoende zicht door voor- of achterruit is goed voor een bekeuring van 230 euro. Als ook de spiegels niet ijsvrij zijn, komt er 150 euro bovenop. En in Frankrijk is de Eiffeltoren dicht vanwege zware sneeuwval. Het Franse Weerinstituut heeft code oranje afgegeven. Het winterweer in Frankrijk leidt vooral tot verkeersproblemen. De overlast is het grootst in het noorden. Het weer vannacht lichte tot matige vorst. Morgen droog en rustig winterweer met veel zon. Overdag wordt het hooguit 2 graden. Dit is ZFM.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 Ook op de A4 van Den Haag naar Rotterdam bij de Benelux-tunnel 10 minuten vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. De A15 dan, van Rotterdam naar Gorkum, tussen Hendrikido Ambacht en Sliedrecht. 10 kilometer file en 20 minuten vertraging. Op de A16 een kwartier vertraging van Rotterdam naar Breda bij knooppunt Ridderkerk. Op de A27 is het bijzonder druk van Almere naar Gorkum tussen Hilversum en Nieuwegein. 13 kilometer langzaam rijdend verkeer en een half uur vertraging. En nog eentje bij Utrecht op de A28 van Amersfoort naar Utrecht tussen Soesterberg en knooppunt Rijnsweert ook een half uur op onthoud.